Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de hoofdverdachten van de terroristische aanslagen in België van zeven jaar geleden moet levenslang de cel in. Dat wil het Belgisch Openbaar Ministerie. Ook eisen ze dat hij nooit meer mag stemmen. Een jury besloot twee maanden geleden al dat Salah Abdeslam en vijf anderen schuldig zijn aan terroristische moord. Zij lieten in 2016 bommen afgaan op vliegveld Zaventem en in een metro. Daarbij vielen 32 doden en bijna 350 gewonden. Steeds meer jonge mensen krijgen een burn-out. Een op de vier werkenden van 18 tot 34 jaar zit ziek thuis, blijkt het onderzoek van TNO en het CBS. Dat geldt vooral onder hoogopgeleide vrouwen. Deze jonge vrouw vertelt bij RTL dat het misging tijdens haar stage. Ik werd heel benauwd, heel erg druk op, de, op het hart. Gewoon echt pijn, alsof iemand het van binnen aan het knijpen was. Trillende handen, trillende vingers. Ja, juist door die stress dat heeft ervoor gezorgd dat ik in een burn-out ben gekomen. Oorzaken zijn volgens de onderzoekers prestatiedruk, constant bereikbaar zijn en financiële stress. Een flinke, huis, een flinke brand in een huis in Middelburg in Zeeland vanochtend. Niemand was thuis, wel heeft de brandweer een hond gered. Ook moesten de buren voor de zekerheid hun huis uit. De politie heeft een man opgepakt. En een Amerikaanse jongen van 14 is overleden nadat hij meedeed aan de One Chip Challenge op social media. Deze verslaggever weet hoe die gaat. So basically the challenge is eating the hottest tortilla chip in the world and not having any drinks or food to try to calm it down in your mouth for as long as you can. De jongen had dus de heetste tortilla-chips in de wereld. Daar zitten een paar van de heftigste pepers in, zoals de Carolina Reaper. Die zijn tot wel duizend keer pittiger dan een hap sambal. Daarna kreeg de jongen heftige maagklachten en viel hij flauw.